Uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. Maar de uitslag telt het komende jaar alleen op het VWO mee voor het eindexamen. Dat is de uitkomst van een Kamerdebat over de omstreden rekentoets. De PvdA heeft beloofd dat de partij pas weer pleit voor een rekentoets die meetelt voor het eindexamen... als de resultaten van leerlingen op het mbo, vmbo en de havo ook echt zijn verbeterd. Regeringspartijen schaarden zich deze week in het kamp van de tegenstanders van de verplichte rekentoets, waardoor er geen Kamermeerderheid meer voor is. De nieuwe regering van de Griekse premier Tsipras kan aan de slag met de hervormingen die zijn afgesproken met internationale schuldeisers. Het nieuwe Griekse parlement heeft zijn vertrouwen uitgesproken in de regering. Van de 300 parlementsleden stemden alle 155 leden van de coalitiepartijen in een vertrouwensmotie voor de regering. Tsipras moet voor 15 oktober van de schuldeisers 48 wetten met hervormingen doorvoeren. De gemeente Utrecht wil een protestmars verbieden die de anti-islambeweging Pegida zondag wil houden. De beweging mag wel demonstreren, maar alleen op het Vredenburg. Een tegendemonstratie van de internationale socialisten komt wat de gemeente Utrecht betreft op een ander plein. Door de demonstraties op vaste locaties te houden hoopt Utrecht confrontaties te voorkomen. Door wateroverlast rijden er tussen Sittard en Maastricht in elk geval tot na de ochtendspits geen treinen. In Geleen sprong vanmiddag vlakbij het spoor een grote waterleiding. Daardoor is de dijk waarop het spoor ligt verzakt. Ook twee hoofdwegen in Geleen zijn afgesloten. Het water moet worden weggepompt. De NS heeft bussen ingezet. Het weer bewolkt, soms wat regen, maar ook de komende dag nog. Het wordt dan zo'n 15 graden.